Jurjen boekraad met het NOS Journaal. Voor ongeveer een derde van de mensen in de bijstand is het niet realistisch dat ze ooit een betaalde baan krijgen. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw onderzoek. Volgens het SCP is er een grote groep bijstandsgerechtigden die wel naar betaald werk kan worden begeleid, zoals is geregeld in de participatiewet. Maar voor een derde van de mensen in de bijstand is dat geen haalbare kaart. Ze kunnen soms wel vrijwilligerswerk doen of op een andere manier participeren in de samenleving. Ook adviseert het SCP dat zij ondersteuning krijgen voor een betere kwaliteit van leven. Elon Musk mag doorgaan met zijn actie om miljoenen te geven aan Amerikanen die zich als kiezer registreren en een petitie tekenen. De rechter in Pennsylvania vindt niet dat er sprake is van een illegale loterij, zoals het Openbaar Ministerie betoogde. In de rechtszaal gaf Musks advocaat toe dat de winnaars zorgvuldig worden uitgekozen en dat er geen sprake was van toeval, zoals Musk zelf had beweerd. De rijkste man ter wereld is vervent Trump-aanhanger... en wilde met de actie zoveel mogelijk mensen in de zeven belangrijkste onbesliste staten naar de stembus krijgen. De oorzaak van de storingen op het spoor gisternacht tussen Rotterdam en Den Haag is nog onduidelijk. ProRail zegt dat de drie wisselstoringen ontstonden op plekken waar niet aan het spoor werd gewerkt. Er wordt nu onderzocht wat er is gebeurd. Tussen Rotterdam en Den Haag reden gistermiddag minder treinen en in de ochtend lag daar het hele treinverkeer stil. Smiddags werden twee kapotte wissels gerepareerd. Vannacht wordt de laatste storing opgelost in de buurt van Delft. Het weer. In het zuidwesten en het noordoosten kan het vannacht mistig worden.